Marnik Sampersen met het NOS-journaal. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken zijn het in Kopenhagen niet eens geworden over maatregelen tegen Israël. Volgens demissionair minister Brekelmans bewegen de EU-landen wel iets naar elkaar toe, maar is er nog geen steun voor sancties. De lidstaten praten er al maanden over. Landen als Hongarije en Tsjechië vinden sancties tegen Israël onbespreekbaar... terwijl Ierland en Spanje vanwege het geweld in Gaza juist verregaande maatregelen willen. De Houthis in Jemen bevestigen dat hun premier en een aantal ministers zijn gedood door Israël. Ze kwamen donderdag om bij een luchtaanval bij de hoofdstad Sanaa. De premier was sinds een jaar de leider van de Houthi-regering. De Houthis zeggen wraak te zullen nemen voor de Israëlische luchtaanval. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft nabestaanden ontmoet van Noord-Koreaanse militairen... die in de oorlog tegen Oekraïne zijn gesneuveld. In Pyongyang was een bijeenkomst om de, omgekomen mannen te eren. De staatstelevisie liet zien hoe Kim een diepe buiging maakte voor de families. Hoeveel Noord-Koreanen hebben meegevochten in het Russische leger is niet officieel bekendgemaakt. Westerse inlichtingendiensten schatten dat duizenden van hen zijn gesneuveld. In de eredivisie heeft Ajax gelijk gespeeld uit bij FC Volendam. Het werd 1-1. Het is het tweede puntenverlies voor Ajax dit seizoen. De Amsterdammers speelden ook al gelijk tegen Go Ahead Eagles. Volendam heeft alle vier zijn eredivisiewedstrijden dit seizoen gelijk gespeeld. De achtste etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door Jasper Philipsen. De Belgische renner was in Zaragoza de snelste in de massasprint. Het is voor Philipsen de tweede keer deze Vuelta dat hij een rit wint. De Noord-Trein houdt de leiding in het algemeen klassement. Het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen. Het koelt dan af naar een graad of 15. Morgen eerst nog regen, later droog en geregeld zon bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland nog op de A1 Amst Amersfoort richting Amsterdam... voor meer 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. En de A10 tussen Amsterdam-West en Durgedam.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 un chocolat なんか in your eyes do a total eclipse of the heart. another same way. You make the dawn say, Girl, I want you. Girl, I need you. Tell me what you feel. I'm feeling something real. I feel the same way. You make the dawn say, Girl, I want you. Girl, I need you. Baby, no one else can ever want you like I do. I feel the same way make the dawn say, Girl, I want you, girl, I need you. Tell me what you feel, cause I'm feeling something real. I feel the same way, you make the dawn say, Girl, I want you, girl, I need you. for a day, seven days a week. Now when you're driving in your 4 by 4 and you turn the stuff on your stereo, with a 90 day. robbed the bank. We got Steve outside, counter full pack. and everything's cool and everything's smooth. Ooh, hey, that's smooth. I walk into the teller, I give her the letter, she gives me the loot, the bucket up lips and a wink that I found cute, and I said, baby, baby, baby.